7 uur. Hielke Deertstra met het NOS Journaal. De meeste Nederlanders betalen dit jaar minder pensioenpremie. De premies gingen gemiddeld bijna 8% naar beneden. blijkt uit onderzoek van de Nederlandse Bank. Sinds januari kunnen mensen minder salaris belastingvrij opzij zetten voor een oude dag. De oppositie vond dat de premies dan wel omlaag moesten gaan. Maar staatssecretaris Kleinsma benadrukte dat dat aan de fondsen zelf was. Nu schrijft ze dat de premieverlaging groter is dan geraamd. Ook vandaag rijden er nog minder treinen rond Tilburg. Volgens Dns NS is nog altijd niet duidelijk hoeveel schade er is aan het spoor... na de botsing van een passagierstrein en een goederentrein. Bij de botsing gistermiddag raakten acht mensen licht gewond. De oorzaak is nog niet bekend. Elf Zuid-Amerikaanse landen gaan Venezuela helpen de schappen weer te vullen. In het land zijn grote tekorten aan onder meer voedsel en medicijnen. Die lopen steeds verder op. Dat leidt tot spanningen. Veel Venezolanen geven president Maduro de schuld van de crisis. De afgelopen tijd werd in het land geregeld gedemonstreerd. Dat ging vaak gepaard met geweld. De provincies voeren allemaal een eigen beleid als het gaat om nevenfuncties. Dat blijkt uit onderzoek van het televisieprogramma Nieuwsuur. In de ene provincie mogen gedeputeerden en commissarissen van de koning tienduizenden euro's bijverdienen en in de andere helemaal niets. Ook de aard van de functies verschilt sterk. Bestuurders in Gelderland verdienen het meeste met hun bijbanen. Een oud-pastoor uit Veldhoven is door een fout van het Openbaar Ministerie vrijgesproken van het bezit van kinderporno. Dat meldt Omroep Brabant. Hoewel het hoger beroep tegen de man nog liep, vernietigde een justitiemedewerker het bewijsmateriaal in de veronderstelling dat de zaak gesloten was. Daardoor kon het OM niet anders dan om vrijspraak vragen. Het weer nog het klaart op en lokaal kan het aan de grond licht vriezen. Later vandaag behoorlijk wat zon en het blijft droog. Het wordt 10 graden aan zee tot 14 graden land in maart.